Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Nederlandse laat onderzoeken of mensen met een bepaalde genetische afwijking agressief worden van antidepressiva. Dat meldt het KRO-programma Brandpunt. Een verband tussen agressie en antidepressiva kan gevolgen hebben voor het voorschrijven van die middelen, maar ook voor mogelijk honderden strafzaken, zegt een strafrechtadvocaat in het programma. Daarop gaat het onderzoek doen samen met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar werden de eerste aanwijzingen gevonden dat mensen met een bepaalde genetische afwijking minder goed op antidepressiva reageren. De Russische president Poetin wil dat Oekraïne zo snel mogelijk in gesprek gaat met de separatisten in het oosten van het land. Die oproep komt een dag nadat de EU nieuwe sancties tegen Rusland heeft aangekondigd. In een televisieinterview zei Poetin dat de gesprekken tussen Kiev en de separatisten moeten gaan over de politieke organisatie en de manier waarop de regio bestuurlijk moet worden ingedeeld. Het Kremlin liet weten dat Rusland wel vindt dat het oosten bij Oekraïne moet blijven horen. Voor de Tunesische kust zijn zeker 40 bootvluchtelingen om het leven gekomen. Ze zijn waarschijnlijk verdronken toen ze probeerden de Middellandse Zee over te steken. De Tunesische kustwacht had een aantal lijken gevonden op het strand. En op zee werden nog meer dode bootvluchtelingen gevonden. De meeste slachtoffers komen uit Syrië. In de eredivisie heeft Ajax zijn tweede op nederlaag geleden. Het verloor met 2-0 van FC Groningen. Vorige week verloren de Amsterdammers van PSV. Dat won vandaag met 2-0 van Vitesse. Pex Wolle heeft na drie zegens op rij zijn eerste punten verspeeld... door met 3-1 te verliezen bij NAC Breda. Het weer... Zon, wolken en geregeld buien met kans op onweer.